Mogelijk zit er nog iemand in. De auto kwam om 3 uur vannacht in het water terecht. Hoe dat gebeurde is nog niet bekend. De bestuurder van 38 werd met een steekwond en zwaar onderkoeld uit het water gehaald. Hij verklaarde in het ziekenhuis dat er iemand bij hem in de auto zat. De bestuurder is aangehouden. Elektrische auto's zijn populair. en Vooral deze maand ziet branchevereniging BOVAG een ware run op de wagens. In de eerste drie weken van december was bijna de helft van alle verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch. Volgens de BOVAG komt dat door nieuwe belastingregels die eraan komen. Vanaf 1 januari wordt de bijtelling op elektrische auto's verdubbeld. De autobranche verwacht dat in het hele jaar 50.000 nieuwe elektrische auto's worden geregistreerd. Vooral Tesla's zijn in trek, daarvan zijn er dit jaar 30.000 verkocht. De nieuwe ruimtecapsule van Boeing, de Starliner, is weer terug op aarde. De lancering vrijdag ging goed, maar daarna kwam de nog onbemande Starliner in een verkeerde baan om de aarde terecht en kon hij het internationale ruimtestation ISS niet meer bereiken. Daarom werd de capsule weer teruggestuurd naar de aarde. Dat de capsule het ISS niet heeft bereikt... betekent dat de bemanning van het ruimtestation dit jaar geen kerstcadeautjes krijgt. Er waren vier wedstrijden in de eredivisie vandaag. Vitesse is dankzij een 3-0 overwinning op VVV Venlo twee plaatsen gestegen... en gaat als nummer 6 de winterstop in. Eerder vandaag klom Feyenoord naar de vijfde plaats... nadat de Rotterdammers in Utrecht wonnen met 2-0... FC Groningen versloeg FC Emmen thuis met 2-0... en Ajax won ruim met 6-1 van ADO Den Haag. Door de overwinning heeft Ajax meer, weer afstand genomen van de nummer 2 AZ...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 En dus, voor zover je nog niet bent doodgegooid eh, met elk jaar dezelfde kerstmuziek en een top 2000 jukebox. De komende uren even, even een show met wat kerstsfeer in de geest van Dance Radio. En dus terug naar de decembermaanden van de jaren 80 en 90. Klonk het ook alweer eh, in die clubs die eh, voornamelijk de importplaten draaide. En op de radiostations die de importhitlijsten uit de USA en UK illegaal de in inslingerden. Buiten klaart het de komende uur op, maar geen reden om erop uit te trekken vanavond, want hier gaat het los. Are you ready for a flashback? Want eh, Santa is eh, coming tonight. toy over there, baby. Are you ready to play? I'm ready to play. you hear them. Santa Claus bringing presents, can't wait to get them. So run quick, get in the bed fast, gotta hurry, cause you know that you gotta wake up super early. And don't you worry, cause he got the list and checked it once and checked it twice. Gonna find out if you're naughty or nice. So to all the little girls and to all the little boys, if you hear a little noise, then it's Santa with the toys. Santa Claus is Coming to Town. Bootsy Collins eh, maakt inderdaad 2006 eh, eh, deze LP. Christmas is Forever niet zomaar vanwege het eh, lekkere kerstgevoel. Dat zat er misschien ook wel bij, maar hij wist als geen ander natuurlijk dat het ook heel veel geld kon opleveren. Want om even een voorbeeld te geven, Mariah Carey met haar plaat, die pakt eh, aan royalties. Eh, omdat ze ook de rechten heeft van de plaat, niet alleen de zanger is. Dat maakt wel heel veel uit. Ruim 4 ton per jaar, alleen al voor die ene plaat. Dan heb ik het niet over de rest, dus je kan best binnenlopen als je een kerstplaat hebt die gewoon zo lekker gaat dat die elk jaar weer door voor, ja, op elk station wordt gedraaid, zeg maar. Het staat hier veel te hard, maar het is veel te lekker. Goedenavond, dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. We zijn live tot 12 uur. Blijf erbij, want er komt heel veel lekkere oldschool en oldschool Christmas sounds. Wat dacht je van deze dame? 1983 is de tijd. En dat is eh, wanneer zij begon. Ze heet officieel Lisa Fischer. Maar toen de tijd, deze nog onder deze naam. Xena. mooie elektroklassieker On The Upside. 1983. En een geoefend oor hoorde misschien wat eh, baseline. Die ontzettend leek op een Shannon. Eh, Let the music play. En dat is niet zo verwonderlijk. Want inderdaad de producers eh, van Xena, Chris Barbosa en Mark Lidget... maakten in hetzelfde jaar inderdaad die mega hit van Shannon. Let the music play. En ook Robbie Kilgore, die alle instrumenten deed bij Xena... deed het ook weer bij Shannon. Dus daar lag wel een band. Even lekker funken met deze eendagslief van Nightjar. Dit is All in Fun. zaterdagavond hier bij de Downtown Dance Show Dance Radio. Met deze plaat van Nightjar, All in Fun. En ik vraag me af, is het nou een toeval dat het inderdaad is uitgebracht op Partytime Records? Nou, ze werden gecontracteerd door Streetwise en Partytime Records is een sublabel daarvan. En het staat wel leuk bij de titel natuurlijk, hè? Ja. All in Fun. week eh, hoorde ik het nieuws eh, dat eh, Jules Deelder is overleden. Een iconisch persoon als nachtburgemeester van Rotterdam. Een groot Sparta-fan en ooit uitgeroepen tot best geklede Nederlander. Groot dichter en niet te vergeten vernieuwmuziek Hij net een zeldzame originele plaat van de trompetist Tony Frascella op de kop getikt uit 1955. En op het mooie Atlantic Record label. En dan legt hij het loodje afgelopen donderdag. Mijn god. Jules Deelder die zijn afkeer tegen Amsterdam als uh, ras Rotterdammer niet onder stoelen of banken stak. Had één keer iets, één keer, dat hem wel kon bekoren in Amsterdam toen ik nog in Amsterdam was, de hoofdstad van Nederland. Amsterdam heb het. Op de radio, idem dito. Bring, bring the jam back to Amsterdam Radio. For the whole freaking world to hear. All over. Amsterdam Dance Radio. Leuk hè? Of nou je beweren van niet soms. Radio gaat er ook dit jaar uit met een 30 en 31 december. De Dance Radio Classic Top 200. Drop Drop nu jouw 5 ultieme classics op het forum van Dance Radio... en bepaal mee hoe de lijst er dit jaar uitziet. laatste twee dagen van 2019 tussen 9 en 6 hoor je het resultaat. Twee dagen compleet uit je dak met 200 waanzinnige kick-ass classics. Mis het niet. De Dance Radio Classic Top 200 op Dance Radio. Inderdaad, we beginnen maandag 30 december. Dus volgende week maandag. En houd het in de gaten, want je hebt nog 2,5 uur om hem te posten. Ik, zie al wat weer binnenkomen op het forum. Dat is mooi. Dankjewel Martijn vanuit Houten. Gooi jij ook nog even je top 10 erin voor 12 uur. Want dan sluit de lijn en dan wordt echt de definitieve lijst opgemaakt. En ik begreep inderdaad van de mannen dat er nog een paar plekken te vergeven waren. Dus wees snel, wil je jouw favoriete plaat horen langskomen. Aan de andere kant, je hoort hem toch wel langskomen. Want met 200 heerlijke classics kan het niet missen. Even om in de kerstsfeer te blijven. Monjaka, DJ Hollywood en DJ Tango. Dit is Got to Beat for Christmas. to eat. But there was no candy, there was no food, and the television wasn't showing anything good. So we got back in bed with our radio and listened to the music in stereo. That's when my head started nodding, my feet started tapping, our body started shaking, and we started breaking. turned on the car light and did a couple of flips. The corner started jamming, the vibe was hot, man. I couldn't believe those guys was cops. We got the beat for Christmas. We got the beat for Christmas. Was Christmas Eve, man, out in the streets, all the kids had a ball. We were dancing to the beat till the radio was wasted. The batteries were dead, but the vibe was strong. We kept the beat in our heads, cause we don't need no music. We got the beat for Christmas. smush, smush, smush. Some kids get their presents under a tree. We're the H-I-J-K We already got ours and we got it for free. We dance through the daylight, morning sunlight, broke up the party. Oh, what a night. We didn't want to stop. We weren't tired yet, but it's Christmas morning and we haven't slept. So I started off back on to bed. But before I did, I heard the drummer boy say, one last thing. Before you leave, let's do it again for New Year's Eve. Samenstellingen op deze plaat. Monjaka, een eh, reggae band uit Brooklyn. Samen met eh, DJ Hollywood. Was, een, eh, was sowieso de eerste DJ die het Apollo Theater in New York omtoverde tot een dansvloer. Begin, ja, begin jaren 80, maar volgens mij begon hij al in 78 ermee. En DJ Tango. En bewijst in zijn programma al dat reggae en andere oldschool goed samengaat. Nou, dat zie je. Dat is samengevoegd in deze plaat, zeg maar. Got the Beat for Christmas. Uit 1985 op A&M Records. Hier bij de Downtown Dance Show. Ik zeg eh, goedenavond, Stip, Hadi Mug. Martijn had ik al gedag gezegd. Hadi Breuking, Hadi Sisi en eh, vele anderen die op luisteren zitten. Ik ga eens kijken of ik eh, ja, wat verzoekjes zo direct kan inwilligen. Tussen de stapels platen die ik momenteel op klaar liggen. Want ja, je moet er wat voorbereiden. Kijken of we daar nog wat eh, van kunnen wegwerken, van die verzoekjes. Maar eerst even deze plaat van Cornelius Oliphant. Dit is It's Your Turn to Cry. En hopelijk wel tranen van vreugde, zeg maar. deze plaat mocht er ook een keer eh, weer uit. Uit de hoes, zeg maar. Deze plaat van Jimmy Williams. All of My Loving op Soul Soul Records. En mijn god. Speciaal verbreuking, maar weet je hoeveel kranten, tassen ik heb moeten leeglopen toen de tijd voor deze plaat. <laughs> dat was inderdaad in de begintijd eh, dat de platen werden gekocht. En ja, waar het ook was, Boedisk of Atalos of Rhythm Import. Het lag ze allemaal eh, rond die 20 gulden. Dus soms had je een beetje mazzeltje, dan waren ze rond de 16, maar Rob Boudisch had er wel een beetje een handje van eh, met eh, platen. Zo 2195. Oh. Eh, er moest wel even een sopje doorheen hoor. Want deze... Ja, die heeft al heel wat radiostudio's van binnen gezien. Deze plaat van Jimmy Williams. Was alweer bijna vergeten dat ik deze had. Maar hij klinkt nog steeds lekker ruig, het vinyl. Speciaal voor zijn ook in de bak aan het duiken voor, eh, voor Mug. Maar een hele bekende plaat. Maar daar staat niet de volgorde. Dus, eh, <laughs> of hij is een keer gewoon gebroken. Dat kan ook. We gaan nog even zoeken. Maar als we First Choice niet kunnen vinden... dan uh, mag je in de herhaling. Ook jij kan reageren op het forum dansradio.nl, dansradio.in, de internationale website of dansradio.xxx. Zeg maar whatever you like heerlijke platen. Tot aan 12 uur. Wie dacht je van deze? Speciaal voor eh, Maurice Adelaar. In een, uh, een X-Mens edit. Klein beetje. It's the most wonderful time Electro van Hashim. Van 1983, Anna Fish. Je hoort inderdaad de B-kant. En uh, dan ook nog een keer een, een speciale Xmas version. Was the night before Christmas. And all through the Hold house. it now, wait, hold it. That's played out. Hit it. you give me all that jive about things you wrote before I was alive? Cause this ain't 1823, ain't even 1970. Now I'm the guy named Curtis Blow, and Christmas is one thing I know. So every year, just about this time, I celebrate it with a rhyme. Gonna shake it, gonna bake it, gonna make it good. Gonna rock, shock, rock it through your neighborhood. Gonna read, gonna sing it till it's understood. My rap been about to happen like a knee. You been slapping or I thought you been tapping on a hunk of wood bought a red suited dude with a friendly attitude and a slave full of goodies for the people on the block. Got a long white beard, maybe looks kinda weird, and if you ever see him, he can give you quite a shot. Now people let me tell you about last year when the dude came flying over here. Well, the hawk was out, snow was on the ground. Folks stayed in to party down. The beat was thumping on the box, and I was dancing in my socks. And the drummer played at a solid pace. And the taste of the bass was in my face. And the guitar player laid down the heavy layer of the funky chunky rhythm of the disco beat. And the guy with the 88 started to participate, and I could sure appreciate the sound so sweet. We were all in the mood, so we had a little food and a joke and a smoke and a little bit of wine. When I thought I heard a hoop on the top of the roof, could it be it wasn't me? I was feeling super fine, so I went to the attic where I thought I heard the static on the chance that the fans put somebody breaking in. Put the noise on the top with a reindeer top, just a trick, say Nick, and I let the sucker in. And I said, holy moly, you got a lot of wishes on your chinny chin chin. He allowed, he was proud of the hairy little crowd on the point of the door where the skin should have been. Gets cool for a fool, going out every you for a day on the same when the cold winds blow. To the beer may be weird, but I'll never have a cheer, cause it's warm in the storm when it's 10 below. I said, yo, Rod, it's cold tonight, but can you stop for a drop before you go? He said, why not? If the music's hot and I'll chance a dance beneath the mistletoe. So he went downstairs and forgot his scans and he rocked the spot and danced like a pro. And every young girl tried to rock his world, but he booked the yogi yogi till he had to go. And before he went, this fine old gent bought a gift with a slip through his big red bag. In the top or the bottom, he reached in and got him toy for the for the girl's glad rag. And the grown-ups got some presents too. A new TV and a stereo. I knew Seville about as blue as the sky. The best that money couldn't buy. Cause money could never ever buy the feeling. The one that comes from not concealing the way you feel about your friends. And this is how the story ends. The dude back at the bowl up north where everything is cold right here tonight, he'd say, Merry Christmas, and to all, a good night. Well, I'm terribly sorry. I don't know what you mean. What did you say your name was? I see that it's not clear for you, good buddy, so clean out your ears. Listen very close while I pop more game, cause my name's in the Hall of Fame. The K-U-R, the T-I-N, must confess, the B-L-O and the W. I make you wanna catch the Boogaloo flu. Now if your name is Annie, get a boat to Vanny. If your name is Todd, get off your backside. If your name is Peach, you don't need a Cause I'm Curtis Blow and I'm on the go. I'm rocking to the rhythms in stereo. Now just your hands in the air and rave like you just don't if you're ready like Freddy to rock wheels, steady, somebody say, oh yeah. Oh yeah. Oh, young ladies, all the ladies in the house say, ow.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 En hij was zo slim inderdaad om diezelfde in een uh, eh, editie te bouwen. Voor december in dat jaar. Genaamd Christmas Rapping. Het is jammer, we hadden afgelopen mei eigenlijk eh, Curtis Blow gepland staan in de Q-Factory in Amsterdam voor een eh, concert. Maar helaas door gezondheidsredenen, eh, nou ja, zeg maar aan zijn hart, heeft hij het niet, eh, niet gehaald. Hij is niet, nog niet overleden, dat niet hoor. <laughs> Ik zie mensen heel sip Nee, nee, nee. Hij had beloofd inderdaad het nog in te lossen. En waarschijnlijk wordt het volgend jaar dat hij naar Nederland toekomt. Dus we hebben hem helaas niet afgelopen zomer live kunnen bewonderen, deze Curtis Blow. Een van de rap-pioniers maar wel afgelopen november een andere grote groep. Je kent ze misschien wel van eh, Can You Feel The Force, de mannen van The Real Thing. En van hun heb ik even een stukje opname uit eh, november. Afgelopen november inderdaad in Hilversum. In de Forstin. Met hun hit The Street Corner Boogie. Hi, we're The Real Thing. If you really want to funk, stay Stay tuned. No, do that again, Dave. That's fucking terrible. Hi, we're the real thing. If you really want to funk, stay tuned to the Downtown Dance Show with Remy Jam. Are you ready to boogie? All right, everybody, hands up like this. Let's get the boogie together like this. Come on. jullie allemaal fijne dagen en...